gebeurde dat niet. Ajax is na de overwinning in Enschede wel zo goed als zeker. Na de wedstrijd bleef het rustig in en om het stadion. Er was extra politie ingezet, maar de meeste supporters vertrokken al snel uit Enschede. Bij een aanval op een kerk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een dode gevallen. Vijftien kerkgangers raakten gewond. Iemand liet tijdens de kerkdienst een granaat ontploffen. Tijdens de aanslag waren er zo'n 50 mensen in de kerk. Het is nog onbekend wie de granaat heeft gegooid. Sommige kerkgangers denken dat de aanslag een vergelding is van inwoners van een nabijgelegen dorp. Die claimen dat de kerk op hun grondgebied is gebouwd. Het weer droog, vannacht weinig wind en plaatselijk mist. Morgen ook droog, veel dan ook.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 O kirie eleison, Christe eleison, kirie. Oh, liaison Christe liaison Kyrie Oh Kyrie liaison Christe Soul Radio, aflevering 775 uur 2 hier op ZFM Zalvoort. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd eh, High Plains Music samen met Lila Miai. Asher Queen, ja hij komt weer naar Nederland, dit jaar weer. Vorig jaar was hij ook voor een prachtig concert in Zwijndrecht waar ik bij mocht zijn. En dit jaar duurt nog wel even, maar goed, het komt toch eh, steeds meer dichterbij. 23 juni in de Oude Kerk Willeminaplein in Naaldwijk begint allemaal om 8 uur. En prijs is 25 euro. En dat allemaal ter gelegenheid van het 15 jarige jubileum van het spiritueel lichthuis Mana no Kocha. We gaan verder met muziek van Grollo en Capitanata met de CD Magic Touch. mẹ́sìn lọ́rùn ẹ̀sẹ̀ tí kò jẹ́ kẹ́sìn oníkòyí lè jókòó ọmọ ìwájọwà múlẹ̀ oníkòyí wù mí ogún ojújúmọ́ tí múlẹ̀ bàbá wa súnmí lọ ìkòyí o ìkòyí o. Suleiman Ayọ̀tádé ọmọ Ìṣẹ́yìn Ayọ̀ Àjàná Túndé Ayọ̀dọ́sùn Abíọ́lá Dọ́sùn Táyé Àjíbòyè Fatai Àyìnlá Ìṣọ́lá mo o inú mi dùn mo o gbogbo ọmọ Yorùbá mo o. ènìyàn láṣọ tó bá rí mi sórí tẹlifíṣàn ènìyàn láṣọ mi tó bá gbọ́ mi sínú rédíò. Sambudi Prem. En ehm, dit eh, werkje komt van het label, oorspronkelijk label Malimba Records. En tot mij gekomen via osho.nl. Een heel ander label is uh, Ancient Future.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 Volgens de provincie wordt er sinds 2003 sloopafval met asbest gestort. Maar uit documenten die de NOS in handen heeft blijkt dat dat ook al in de jaren 90 gebeurde. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De stortplaats gaat dicht en op die plek komt een recreatiegebied. In New York zijn bij een ongeluk met een busje zeven doden gevallen. De slachtoffers zijn de vier volwassenen en drie kinderen die in de bus zaten. De bestuurder raakte bij de dierentuin in de Bronx de controle over het stuur kwijt. Het busje ging over de vangrail heen en kwam 30 meter lager in de bosjes terecht. In Utrecht wordt de vrijmarkt voor Koninginnedag gehouden. Tot morgenavond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. Aan het begin van de avond waren er tussen de 75 en 100.000 bezoekers. Naast de Koninginnenvrijmarkt zijn er ook optredens op binnen- en buitenpodia in Utrecht. De koninklijke familie is morgen in Renen en Veenendaal. In Meidrecht heeft de politie vanmiddag een waarschuwingsschot gelost om twee groepen vechtende mannen aan te houden. Toen de politie arriveerde was de vechtpartij afgelopen. Negen mannen werden gearresteerd. De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De arrestanten komen uit Polen en worden verhoord met behulp van een tolk. In Amsterdam is het na de overwinning van Ajax op FC Twente...